Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet is druk bezig om te kijken hoe ze jongeren kunnen helpen. Dat zei premier Rutte net op zijn wekelijkse persconferentie. Want zowel scholieren als studenten hebben het volgens hem door corona lastig. Je wilt gewoon dat er een generatie jongeren wordt afgeleverd... die net zo goed beslaagd ten ijs komt als de vorige generaties, de, de vorige jaargang. En, maar deze heeft het heel zwaar laatste klas lagere school, eh, laatste klasse van de middelbare school, op de universiteit, hogescholen, maar ook in het mbo. En dat vraagt echt maatwerk en daar gaan we de komende weken verder aan werken. Of dat betekent dat studenten die nu langer over hun studie doen collegegeld terugkrijgen is nog niet duidelijk. Daar wordt de komende weken over gepraat. De afgelopen dag zijn meer mensen positief getest op corona dan gisteren. Bijna 4400 zijn er ook meer dan gemiddeld vorige week. Er liggen wel minder coronapatiënten op de intensive cares, net als in de rest van de ziekenhuizen. Het wordt de komende dagen lastig om je in Rotterdam te laten testen op corona. Bijna alle GGD-testlocaties in de regio gaan zondag en maandag dicht. Heeft te maken met het dikke pak sneeuw dat wordt verwacht. De testlocatie in Ahoy en Die Heek Airport zijn wel open. Daar wordt extra personeel ingezet om wegen in de buurt sneeuwvrij te houden. Ja, dit weekend kan het gevaarlijk glad worden op de weg. Met sneeuw en ijzel is het op veel plekken oppassen geblazen. Bij Rijkswaterstaat zijn ze hard bezig met de voorbereidingen. Ze zijn maximaal opgeschaald. Dat betekent dat we met 546 strooiwagens de weg op kunnen. We kunnen daarnaast nog 350 extra vrachtwagens oproepen met sneeuwploegen... zodat er totaal 850 sneeuwploegen werken. En als je heel vroeg de weg op moet, pas dan extra goed op. En met name in die lockdownperiode, s'nachts, ja, is er heel weinig verkeer. Wordt gewoon iets moeilijker ingereden. Dus de werking zal ietsje trager zijn. Dus ik zou weggebruikers willen waarschuwen. Zeker de eerste die om half vijf weer de weg op gaan. Hou er gewoon rekening mee dat het glad kan zijn. Waarschijnlijk gaan de strooiwagens morgen voor het eerste weg op. De periode met vrieskou kan wel tot volgend weekend duren. Krijg je het weer nog? Vanavond blijft het droog. Eh, het koelt vannacht af tot rond het vriespunt. Morgen eerst grijs, meestal droog. En later op de dag begint het dus te sneeuwen tot zondagochtend. Het wordt dit weekend ook een stuk kouder. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A5, hoofddorp richting Amsterdam.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 15 when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Uh, uh-huh. lifting me up, lifting me up. And turn me down, turn me down.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 girl You're every wonder in this world to me A treasure time won't steal away So listen to my heart Lay your body close to mine Let me fill you with my dreams I can make you feel alright And maybe through the years you memorize.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 Bij het EVM zijn de afgelopen dag 4365 nieuwe coronabesmettingen gemeld. 135 meer dan gisteren. Sinds dinsdag worden er elke dag meer besmettingen gemeld. Organisaties en bedrijven bereiden zich voor op het winterweer dat dit weekend wordt verwacht. Zo heeft Rijkswaterstaat inmiddels voldoende zout om alle wegen te bestrooien. Ook de NS heeft maatregelen genomen zodat de treinen kunnen blijven rijden. Het weer bewolkt en kans op wat regen. Minima vannacht tussen min 1 en plus 4 graden. Morgen bewolkt en droog bij 1 tot 6 graden. En daarna wordt het winters met soms veel sneeuw, kans op ijsel.